Steeds weer loop ik door de straat waar jij die kamer hebt. Vrouwen kijken op je neer, mannen gluren keer op keer, maar geen mens vermoedt de reden waarom jij dat doet. Want wie al voor dat venster ziet, Weet niet wat jij daarvoor verliep, want elke traan die jij daar liet, duurt een moment en langer niet. Want wie je voor dat venster ziet, denkt aan plezier, niet aan verdriet. En wat jij al In het dorpje waar ik woon, daar speelt een klein blond joh. Die zijn moeder nauwelijks kent, als ze komt wordt hij verwend, maar hij snapt niet goed waarom zij zo vaak huilen moet. Want wie jou voor dat venster Weet niet wat jij daarvoor verliet, want elke traan die jij daar liet, duurt een moment en langer niet. Want wie jou voor dat venster ziet, denkt aan plezier, niet aan verdriet. En wat jij ten more.